Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is maar één manier om een nieuwe lockdown te voorkomen. De experts van het OMT hebben er advies over uitgebracht. En je voelt de waarschijnlijk al hangen. We moeten ons beter aan de coronaregels houden. Premier Rutte zei gisteren ook al dat er niet meer regels nodig zijn. Als we ons met z'n allen houden aan de anderhalve meter... aan het je laten testen bij klachten en thuisblijven... aan het zoveel mogelijk thuiswerken... aan niet meer mensen dan vier mensen thuis ontvangen aan ervoor zorgen dat er voldoende geventileerd wordt. Frisse lucht in huis. Toom T. heeft ook nog gekeken naar een wens van cafés en restaurants. Die wilden dat je daar ook na acht uur binnen mag blijven als er geen nieuwe gasten meer bijkomen. Maar dat is niet handig, zegt het OMT. Als je langer bij elkaar blijft heb je ook meer kans op besmettingen. Wat betekent de huidige lockdown voor ondernemers? ING heeft gekeken hoeveel er wordt gepind. vooral horecazaken draaien minder omzet. Maar ook bioscopen en theaters doen het minder goed. Die mogen nog wel de hele avond open, maar verdienen minder geld... doordat ze na achter geen drankje of nootje meer verkopen. Weer een onthulling rond de toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft jarenlang met opzet achter mensen met een laag inkomen aangezeten. Als die een aanvraag deden voor kinderopvangtoeslag... werd hun formulier extra kritisch bekeken, zegt de dienst na vragen van RTL Nieuws en Trouw. Geen rellen gisteravond, wel was het op een paar plekken onrustig. In Zwolle wilden zo'n 40 mensen demonstreren, zag verslaggever Mark Hamer. Er is geen toestemming gegeven door de burgemeester van Zwolle voor de demonstratie. Ongeveer 30 mensen worden ingesloten door de politie. Ze hebben een spandoek bij zich. Unvaccinated Lives Matter. En één iemand is verkleed als Zwarte Piet. Na ongeveer 10 minuten vindt de politie het mooi geweest. En daar verspreidt de groep zich. De rest van de avond blijft het rustig in Zwolle. Er werden 13 mensen opgepakt omdat ze vuurwerk bij zich hadden of geen idee konden laten zien. In Roosendaal zijn ook acht jongeren opgepakt vanwege vuurwerk en omdat ze een bushokje in brand staken. Het weer, veel wolken. In het zuiden kan het eerst een beetje regenen. Vanmiddag klaart het wat op. wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op enkele plekken in de regio staat het verkeer nu alweer stil. Om te beginnen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar namelijk 5 kilometer langzaam het verkeer vanaf Muiden tot aan knooppunt Watergaasmeer. Want daar is het wegdek in slechte toestand waardoor de linkerrijstrook dicht is. Reken daar op 10 minuten vertraging.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 Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. tus ojitos Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Je raakt me nog steeds en kust in mijn Have I told you there's no one above you?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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen in het land was het gisteravond onrustig. Zo pakte de politie in Zwolle 13 mensen op. Burgemeester Snijders had een noodbevel afgekondigd... uit vrees voor ongeregeldheden in de binnenstad. Mensen met een laag inkomen hadden een grotere kans dat ze werden gecontroleerd op fraude met toeslagen voor kinderopvang. De Belastingdienst bevestigt dat tegen Trouw en RTL Nieuws. En in het westen van Bulgarije zijn minstens 45 mensen omgekomen bij een ongeluk met een toeristenbus. Volgens Bulgaarse media kwam die bus uit Noord-Macedonië. En het weer nog bewolkt, in het zuiden nog wat regen. Vanmiddag droog en af en toe zon en het wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. like You had your heart disguised. When you cried diamonds, yeah, they shine. But they blind my eyes. danger, but I don't mind The way you are talking with your eyes yeah.